Waarschijnlijk gaat het om zelfmoordaanslagen. De daders zouden hotelgasten zijn geweest. Onder de doden zijn buitenlanders, maar het staat vrijwel vast dat er geen Nederlandse doden zijn. Wel zijn er onder de gewonde Nederlanders. Twee van hen raakten zwaar gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht waar ze zijn geopereerd. Alle 2100 bemanningsleden en passagiers van het cruiseschip Equinox... dat in de Eemshaven in Groningen ligt, kunnen zich laten inenten tegen mazelen. De besmettelijke ziekte werd eerder deze week bij twee medewerkers van het schip vastgesteld. Om verdere besmettingen te voorkomen is besloten om alle mensen aan boord... op basis van vrijwilligheid te vaccineren. Dat maakte de hulpverleningsdienst in Groningen bekend. Het cruiseschip zal in de loop van de dag uitvaren. De Nederlandse ambassade in Rome gaat opheldering vragen over de grote hoeveelheid bekeuringen die Nederlandse automobilisten krijgen in Italiaanse steden. De politie controleert dit jaar intensief bij verkeersluwe zones in de binnensteden van onder meer Rome, Florence en Verona. Binnen zo'n zone mogen alleen auto's met een ontheffing rijden. Toeristen blijken dat vaak niet te weten, ook omdat op het verkeersbord soms alleen de letters ZTL staan. Voor Italianen duidelijk, maar voor buitenlanders niet zeggend. Verder wil de ambassade ook weten waarom buitenlanders hogere boetes betalen dan Italianen. Al-premier Leterme keert terug in het Belgische kabinet en wordt minister van Buitenlandse Zaken. Leterme raakte vorig jaar in opspraak omdat hij de rechtsgang rond de Fortisbank zou hebben proberen te beïnvloeden. In december trad hij af vanwege de affaire. Leterme volgt Karel de Gucht op, die eurocommissaris wordt. Binnen het Belgische kabinet vertrekt ook de minister van Binnenlandse Zaken de pad. Hij wordt vervangen door Annemie Turtelboom. De twee worden vanochtend beëdigd door de Belgische koning Albert.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 and a bomb falls. Will everybody see the dawn? Time. so close and be denied. ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit. nu en mood is she won't stop dropping it, won't stop dropping till we're all flop. She's queen of the independence, she got soul in the beauty of her melody.